Zit van der Linde met het NOS-journaal. Onbekenden hebben gisteravond geprobeerd een plofkraak te plegen... in de Amsterdamse wijk Geuzenveld. Op beelden van een voorbijganger is een explosie te zien. Vlak daarna gaan twee mensen er op een scooter vandoor. Doelwit was een geldautomaat op het Lambertusseilplein. In de Amsterdamse wijk worden wel vaker plofkraken gepleegd. Of er gisteravond iets is buitgemaakt, is niet bekend. D66 is er geen voorstander van dat de JSF wordt uitgerust met kernwapens. In 2013 stemde de Kamer daar al tegen. Maar oud-CDA-voorman Jaap de Hoop Scheffer wil wel graag... dat de kernwapentaak van de F-16 wordt voortgezet bij de JSF. De Hoop Scheffer is voorzitter van een adviesraad... die stelt dat de spanningen in de wereld toenemen. Jette is het daarmee eens, maar ziet liever een debat... over Europese defensiesamenwerking. Want kernwapens op onze vliegtuigen dragen niet bij aan een betere wereld, zegt de D66-partijleider. Op metrostation Beurs in Rotterdam is gisteravond geschoten. Een onbekende dader loste een schot net voor de incheckpoortjes. Niemand raakte gewond. De politie heeft een huls gevonden en doet onderzoek. De dader is spoorloos. De Chinese maanlander en het maanwagentje hebben de nacht aan de achterkant van de maan overleefd. Twee, Twee weken lang stonden ze in de slaapstand in het donker. De temperatuur daalde tot 217 graden onder nul. Toen de zon weer opkwam, startten ze automatisch weer op, zoals de bedoeling was. Bij de vorige Chinese maanmissie van vijf jaar geleden... gingen de zonnepanelen van de apparatuur door de extreme nachtelijke kou kapot. Het weer. Het is bewolkt met een enkele winterse bui.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 Milian Ze is wat million, Willian That is the one in a million ah. But oh, baby I don't love to wait now Shawty, I go my way. Shawty, go my penny, chip, body, en niet eet, ey. Is het grote niet waard? Nee, ik ben met Young Rich Vlaag. Hey, dat is shop en go, shop go. Voor die zapato, hey, zit ze op mijn schoot, hey, trots is low. Al die hoes zijn gelogen, oorlog overgevlogen. Al die foes zijn verboden, maar toch snappen ze die treintjes. Ze gaan dit voor de mode, rode zolen aan de boden. gooien saus om te posten, ze lachen om die dure geiten. zij wil die Christian Louboutin. de verliezen. Hey. Veel stroom, alsof je rijdt in een wagen hybride. Hey.